Welkom terug tot Radio Show 1196 hier op CFM Zandvoort. In de late uurtjes gaan we luisteren naar nog meer New Age muziek. En eerst eerste is een nieuw cd van Asha. En eh, normaal heet hij Asher Queen. En deze nieuwe cd is Thunderheart. Asher Queen is buitengewoon productief al jarenlang. Maakt ze minstens 1 tot 2 albums per jaar. En nou, dat doet een weinig artiest doet hem dat eigenlijk na. De tweede cd eh, komt van Steve Orgard. Eh, een artiest van het label AD Music uit Engeland. En zijn nieuwe album heet Zanzibar. Ik wens je veel luisterplezier in dit programma Peaceful Radio. Punt inval. red moon in the indigo sky. I'll light a fire for us to keep us warm. And we can talk about it all if you like. Or just stay quiet. You had to kill me to live, I know that. But I'm alright. Shall we make tea, my love, and break this bread? It was not me that you killed, but your image of me, and that's okay. They were the bitterest herbs that a man could taste. Or I'll swallow poison for you if it sets you free. that we'd go all the way. And that we do. And that we do. I have a song for you.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 Het pretpark Walt Disney World blijft de hele dag gesloten vanwege de storm. Het themapark in Orlando krijgt dagelijks 150.000 bezoekers. Ook de parken Universal Orlando en SeaWorld gaan niet open. Luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels 2500 vluchten geschrapt. Het vliegveld van Orlando wordt gesloten. verder heeft president Obama de noodtoestand afgekondigd voor Florida... zodat federale troepen, als het nodig is, direct hulp kunnen bieden. Matthew heeft al huisgehouden in Haiti en de Dominicaanse Republiek... Daar zijn ruim 100 mensen omgekomen, de meeste door verdrinking. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal stijgen. Matthew is een zeer krachtige orkaan met windsnelheden tot 230 km per uur. De KNVB heeft het eerste team van de Haagse voetbalclub HMC uit de competitie gezet. De tuchtcommissie van de bond acht bewezen dat leden van de voetbalclub vorige maand betrokken waren bij de mishandeling van een 37-jarige scheidsrechter. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de mishandeling... en daarom is het hele team geschorst. De arbiter gaf een rode kaart aan een speler omdat hij zou hebben gescholden. Na de wedstrijd werd de scheidsrechter geschopt, geslagen en bedreigd. De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft een akkoord bereikt om de groei van de CO2-uitstoot te beperken. Vanaf 2020 gaat de internationale luchtvaartsector de groei van CO2-uitstoot compenseren. En daarmee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke internationale afspraken maakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De verwachting is dat het aantal internationale vluchten de komende decennia verdubbelt. Daarom gaan vliegmaatschappijen binnenkort betalen voor de extra CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt. Het weer, eh, vannacht blijft het vrij bewolkt. Het koelt af naar een graad of 9.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 You put the